Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De tandarts wordt goedkoper. De maximumprijs die tandartsen mogen vragen gaat vanaf juli volgend jaar met ruim 5% omlaag, schrijft de Telegraaf. Tandartscontrole kost straks maximaal 20 euro, een vulling zo'n 55 euro. Wie vis uit Zuidoost-Azië eet, loopt grote kans bacteriën binnen te krijgen die resistent zijn tegen antibiotica, zegt Wakker Dier. Volgens de stichting worden de vissen gekweekt in enorme bassins met veel ziektes. Die worden bestreden met antibiotica. En zo worden de bassins grote kweekvijvers voor bacteriën die tegen antibiotica kunnen, meent Dier. Als de vis voor consumptie niet goed wordt verhit, kunnen consumenten die resistente bacteriën binnenkrijgen. Franse president Hollande hoopt dat Parijs zich kandidaat stelt voor de Olympische Spelen van 2024, zei Hollande in een tv-interview. De half hoofdstad probeerde eerder al de Spelen binnen te halen in 1992, in 2008 en 2012, maar steeds mislukte dat. In 2024 is het precies 100 jaar geleden dat de Spelen voor het laatst in Parijs waren. Meer dan 125.000 mensen in de Filipijnen zijn via Giro 555 geholpen na de dodelijke orkaan Haiyan. Die trof het land een jaar geleden. Met het geld zijn onder meer huizen gebouwd en is voedsel, schoon drinkwater en schoolmateriaal aangeschaft. Tot nu toe is de helft van de 35,7 miljoen euro die via Giro 555 werd ingezameld ook besteed. Premier Rutte heeft de Australiërs bedankt die hebben geholpen bij het terugbrengen van stoffelijke resten en bezittingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Dat deed hij tijdens een ontmoeting met de hulpverleners in de Australische hoofdstad Canberra. Rutte zei dat hun inspanningen van onschatbare waarde zijn geweest. Premier noemde het goed nieuws dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil beginnen met de berging van de wrakstukken in Oost-Oekraïne.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 as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now, my dear, we are two golden leaves, clinging desperately to winter trees. Held up here like a pair of thieves, while the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope and What's left to break when our hearts are broken? But sometimes started out so full of hope, but now we're filled with doubt. A dirty joke we used to laugh about, but it's not funny anymore. I fear I choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out can't live with you, but I die without. So what's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do? left to break when our hearts are broken. But sometimes. Sometimes loving can heal loving can us when we die. Mm, keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep. Sharon met Photograph. Uh, tijdens het Urbex gaat het natuurlijk ook allemaal om eh, de foto. En je komt ook nog wel eens in panden waar eh, het een beetje spookt. Vandaar Ghosts van Gabriella Aplin. en John Coltrane met My Little Brown Book. Ja, je zou het kunnen zeggen als een, eh, een fotoalbum. We gaan verder met Aretha Franklin, At baby. You were my cherished one. A little bird told me that you can't find your way home. A little bird showed me that you can't run away from Darkness falls upon the city like the ocean falls upon the sand. Waves of sorrow leave me breathless. Can you love this broken man? If I try, if I try, if I try to love again. I wake up every morning Unsure of where I stand A little bird told me That you can't find your way home Little bird has shown me That you can't down until I fly, if we fly into the sun, of all the things I needed, baby, you were my cherished one. Little bird told me that you can't find your José James en Jazzanova met Little Bird. Van het album Of All The Things van James. Eh, in 1978 geboren, 10 januari. Amerikaanse zanger. Eh, die mixt eh, onder andere jazz en hip-hop een beetje door elkaar. Ehm, we gaan verder met Nora Jones met Don't Know Why. don't know why I didn't come. Equinox van John Coltrane. Eh, ja, Equinox is natuurlijk eh, het punt in het jaar waarin eh, de maan, zon en aarde in één rechte lijn staan.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 Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, eh, ZFM Jazz. En we zijn, gaan eruit met eh, wat zonnige muziek. Follow the Sun en nu Sunny Days van Sabrina Stark... die momenteel te zien is in Expeditie Robinson.